Zelf had Hoijmeijers met één na het vonnis al beroep aangetekend. De oud-gedeputeerde werd veroordeeld voor onder meer omkoping en witwassen. Toem was aanvankelijk tevreden met de uitkomst van het proces... maar zet vraagtekens bij een aantal punten in de veroordeling. Daarom legt de OM de zaak nu toch voor aan het gerechtshof. Staatssecretaris Teven moet asielaanvragen van homoseksuele asielzoekers anders gaan beoordelen. Het heeft de Raad van State bepaald. Aanleiding was de zaak van drie homoseksuele mannen uit Senegal, Oeganda en Sierra Leone. Die krijgen geen verblijfsvergunning, maar gingen in beroep omdat ze in eigen land gevaar zouden lopen. Nu kunnen asielaanvragen van homoseksuelen worden geweigerd als ze in hun thuisland aan vervolging kunnen ontkomen. Bijvoorbeeld door hun geaardheid geheim te houden. De Raad van State vindt dat Teven dat niet langer van vreemdelingen mag vragen. Medewerkers van jeugdzorg worden soms zo ernstig bedreigd dat ze hun huis moeten ontvluchten en extra beveiliging moeten krijgen. Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer tien van dit soort zaken, zegt directeur Sital Singh van Jeugdzorg Groningen in Goedemorgen Nederland op Radio 1. Soms worden medewerkers met de dood bedreigd, worden ze thuis opgezocht door ouders en wordt hun eigen gezin bedreigd. Jeugdzorg Groningen is dit jaar een proef begonnen om de medewerkers te beschermen. PvdA-senator Adrie Duivenstein heeft volgens de Woonbond niets binnengehaald in het debat over het woonakkoord. Wat hij heeft bereikt is minimaal. Ik had er meer van verwacht, zegt directeur Paping. De Woonbond behartigt de belangen van huurders. Minister Blok komt met een verhuurdersheffing die woningcorporaties moeten betalen. En de Woonbond verwacht dat de corporaties in reactie daarop de huren flink zullen verhogen en minder zullen investeren in het onderhoud van hun huizen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen is het bewolkt in het noorden en misschien het westen nog wel wat regen. Later vandaag overal droog, soms wat zon. Het wordt ongeveer 8 graden en vanavond kan het flink gaan waaien.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 U heeft gestemd, u heeft er gewoon iets geweldigs van gemaakt. We beginnen daarmee om 1 uur. En het eerste uur eh, gaan we wat betreft... Ja. Het eerste uur gaan we dus gewoon platen draaien die het even net niet gehaald hebben. Ja, die er dus net niet in zijn komen, gekomen. Wel opgestemd is, maar net te weinig punten kreeg. Ja, dat heb je. Dat heb je. U weet nog hoe het ging. We hebben u laten stemmen. U heeft gestemd in grote getalen deze keer. Daar zijn we heel blij mee. En uh, nou ja, elke plaats die u op uh, nummer 1 zette in, de, in, de, in uw eigen top 5, die kreeg 5 punten. En zo telde dat af naar 1. Dus nummer 5 kreeg 1 punt. Ja, en zo komen er dan toch platen die... Uh, er stonden in totaal, denk ik, is er op zo'n 60 platen gestemd. Dat is misschien wel leuk om te weten. Er is op zo'n 60 platen gestemd. Er waren er 128, als ik het goed heb, 129 LP's die we gedraaid hebben. En daarvan is op 60 gestemd. Maar ja, er zijn er ook een groot aantal bij die natuurlijk maar één puntje kregen. Ja, die komen dan niet in de top 30. We hebben er al een top 30 van gemaakt. Omdat er heel veel ex-equo's waren. Veel platen die bijvoorbeeld 8 punten kregen. Noem maar wat. En om, daarom is het ook geen top 30, maar een 31. Want op 30 staat, stond al een ex-equo. Maar daarover straks meer. Want om 1 uur beginnen we pas met de vinyljaren top 30. En eh, dit uurtje gaan we het hebben over platen die het net niet haalden. Het is zielig voor die platen. Ze hoeven niet te huilen, maar die haalden het net niet.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 Ook deze haalden het net niet. Chicago, van het album Chicago 10. Staat wel een album van Chicago in, maar dat hoort u straks. Hard to say I'm sorry. say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I'll cry. Ook deze haalde het helaas dus niet. Chicago met eh, Hard to Say I'm Sorry van het album Chicago 10. En eh, ja, die hebben we wel gedraaid. ja, die, die haalden het gewoon niet. Het is ontzettend jammer, maar het is niet anders. Deze ook niet. Ja. Wat is dit nou weer? Die moet ik helemaal niet hebben, joh. Kom op nou. Oh, die moet ik hebben. van de eh, Average White Band. Nee, die stond er in. J.J. Kale, Cocaine. Viel er ook net buiten. Jake Hill was dat. Met cocaine. Ja, we gaan lekker achter elkaar door. Maar ook deze haalde het niet. Donald Fagan. En IGI. Is wel opgestemd, maar niet genoeg. Maar goed, dan hoort u hem toch nog even dit uur in de platen die het net niet haalde. net niet, jongens. Ja, dat komt zo voor, hè. Ik bedoel, je moet ergens een grens trekken natuurlijk. En dan moet je gewoon zeggen van, nou, oké, die wel. En eh, die, eh, die dus eh, net niet. En die weer wel. En die weer net niet. En ja, zo gaat dat dus in, in plaatjesland. Ja, zo gaat dat gewoon in plaatjesland. deze haalde het ook net niet. Grupo Sportivo. the drums double Hans, Hans eh, van den Burg. En zo. En dat nummer dat heette dus Rock and Roll. Jawel. Uh, er moet er nu nog een komen. Maar eh, even kijken welke dat is. Oh ja. Die. Waarom doet hij het dan niet? Nou, die komt vanzelf. Denk ik. En anders heeft hij pech. Ja. Hij wil niet deze. Oké. Ja, er zat eh, Traffic Jam nog tussen van Sailor, maar op een of andere manier wilde hij niet opstarten. Nou ja, eh, dan maar niet. Doen we deze, want die heeft het helaas ook niet gehaald. Marvin Gaye. Een sexual healing. Midnight Love. Hebben we gedraaid vorig jaar, of eh, dit jaar. Maar helaas, eh, die haalden het dus net niet. Dit ook niet, helaas. Ja. Er valt veel mooie muziek buiten, maar ja, je moet ergens een grens trekken natuurlijk. Maar goed, hier zijn de Peddlers. On a clear day. Van het album Greatest Hits of The Peddlers. Rise and look around you And you will see who You are On a clear day How it will astound that the glow of your being outshines every star. You'll feel part of every mountain, sea and shore, and you can hear from far and near a world you've never. yesterday. On that clear day, you can see forever and ever. clear day. Oh, on that clear day, you can see forever and ever, ever On a clear day. Prachtige muziek van eh, de uh, Peddlers zijn bezig met de platen die het net niet haalden. Wat onze NDA's top 30 betreft. Eh, die begint om een uur. Dat u niet denkt, we zijn al bezig. Nee, dat eh, komt straks. Oké. <laughs> Zegt u? Very good to see you down in New Orleans, man. Yeah, Oké, nou, yeah. dank u wel dan. Van het album Venus and Mars van Wings. Paul McCartney en Wings haalden het ook niet. Jammer hoor. Listen to what the man said. anytime that people will find a way to don't know matter. album Venus en Mars. En die heeft het ook niet gehaald. Ja. Spijtig. Niet huilen, Paul. Ja, het is niet anders, jongen. Ze hebben niet op je gestemd. Ja. Althans, te weinig. Ja, het is zo. Het is niet anders. Listen to what the man said. Er waren 128 of 130, nee, 130 platen hebben we gedraaid. er is op 60 platen ongeveer gestemd. En eh, ja, deze haalden het dus allemaal net niet. Sergio Mendes en Brazil 66. Maskenada. Nada hadden het dus ook net niet. Sergio Mendes en Brazil 66. Deze helaas ook niet. vind dit een goede plaat. Maar ja. Je kunt niet alles hebben. Dat is... Ehm, uh, <laughs> Little Feet. It's so easy to slip. Yeah. It's so So Easy to Slip. En dat was eh, Little Feet. Ja, oké. En eh, nou, het zei ik al, It's So Easy to Slip. Maar eh, ja, ik zoek een plaat en die doet het gewoon niet. Dat snap ik nou niet, hè. Waarom doet hij het nou niet gewoon? Dit doe nou gewoon even mee gezellig. Maar hij doet gewoon niet mee. Ik heb gewoon geen zin, deze plaat. Nee, ik heb gewoon geen zin om mee te doen. Nou, dan is het jammer. Traffic Jam van Sailor wil niet. Denk ik probeer het even anders, maar nee hoor. Dit zijn de Shadows, die haalden het ook niet. En dan waren ze de Shadows. Nou ja. Ja, ik heb hem toch gevonden hoor. From the 18th century cobblestones. Ja, zo ben ik. Sailor. To the train and city tram. Came the birth of mechanical man. mechanical man came the automobile. Henry Ford's Model T with an engine on wheels. And a crazy race began. 20th century's technical toy, full of buttons and dials, full Ja. Toch nog aan de gang gekregen, die file. <laughs> Sailor, van het album Sailor, Traffic Jam. Ja, even lekker door, jongens. En ook deze haalde het helaas niet. The Cats uit Volendam. Met One Way Wind. Helaas, Cats. Sorry, Piet. One Way in. mag je wel zeggen. Maar ook zij haalden het net niet eh, om in de top 30 te komen. Ja, het is jammer. Maar eh, ja, dat soort dingen gebeuren nu eenmaal. Hè? Toch? Ja, dat gebeurt gewoon. Deze ook bijvoorbeeld. Ja, het is heel jammer dat hij het niet gehaald heeft. Nou ja. Ja, het is niet anders. Ja. Ook Toto had niet genoeg stemmen. Hm. Het is eerlijk gegaan hoor. We hebben alles eerlijk keurig netjes bij elkaar opgeteld en zo. Ik zei het al, 130 LP's hebben we gedraaid afgelopen jaar. En daarvan is er op ongeveer een stuk of 60, niet precies, ik weet niet precies de aantallen, maar een stuk of 60 is opgestemd.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 There's a chance peace will come. Ook die haalde het net niet, helaas. Melanie Safka. Van het album Gather Me. Peace will come according to plan. En... Uh, Sometimes when I am feeling as big as the land With a velvet hill in the small of my back And my hands are playing the sand feet are swimming in all of the waters. All of the rivers are givers to the ocean according to plan, according to man. What's up?